or me out the rest of me Forget about you and me Throughout the rest of me Cause the good love, the good life The good bits are the recipe Forget about you and me It's a good love, a good life, the good bits are for free.